Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk stellen voor dat er in Oekraïne... een beperkte wapenstilstand van een maand komt. Dat schrijft de Franse krant Le Figaro op basis van een interview met de Franse president Macron. Het zou gaan om een bestand voor de lucht, zee en energieinfrastructuur. De gevechten op land zouden wel doorgaan. De Britse premier Starmer en Macron willen met verschillende NAVO-landen Oekraïne beschermen als er een bestand komt. Maar volgens Macron zullen Europese militairen pas bij een tweede fase op Oekraïns grondgebied actief zijn. 25 Britse undercoveragenten hebben romantische relaties aangeknoopt met vrouwelijke activisten om in, in hun persoonlijke levens te infiltreren. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse krant The Guardian naar de omvang van dit schandaal. In een periode van tientallen jaren werden meer dan 50 vrouwen verleid door deze spionnen... die de namen van overleden kinderen gebruikten om hun ware identiteit te verhullen. Geen van de vrouwen wist dat hun partner spion was. Sommige vrouwen kregen ook kinderen van de geheimagenten. Rond deze tijd begint in de Amerikaanse stad Los Angeles de uitreiking van de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld. De film Emilia Perez heeft met 13 de meeste nominaties, maar in veel categorieën is het zeker geen gelopen race. Er zijn twee Nederlandse nominaties. Ik ben geen robot van Victoria Warmerdam is genomineerd voor beste korte film. En Wonder to Wonder van Nina Gans gaat op voor de beste korte animatiefilm. De enige carnavalsvereniging van Amsterdam houdt op te bestaan. Vereniging De Ossenknarren uit Osdorp redt het financieel niet meer. De vereniging met 135 leden bestond 53 jaar en vierde gisteren voor de laatste keer feest. Het weer, het is helder.